Hij werd meerdere malen geraakt en overleed in het ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verschillende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas hebben afgesproken dat ze elke twee weken bij elkaar komen om te praten over vrede. De beide leiders spraken in Washington voor het eerst in twintig maanden weer met elkaar. Netanyahu zei dat beide partijen pijnlijke concessies zullen moeten doen. Abbas riep Israël te stoppen met bouwen in de nederzettingen. De eerstvolgende ontmoeting tussen de twee is op 14 september. De explosie en brand op een olieplatform in de Golf van Mexico lijken niet te hebben geleid tot een oliespoor op zee. Dat zegt de Amerikaanse kustwacht. De 13 bemanningsleden van het platform zijn uit zee gehaald. Niemand raakte gewond. In april was er in de Golf van Mexico een ontploffing op het boorplatform Deepwater Horizon. Dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. In een voormalige palingrokerij in Harderwijk heeft vannacht brand gewoed. Niemand raakte gewond. Wel werden tien woningen ontruimd vanwege de rook. De brand begon rond half vier. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar vanwege de rookoverlast moest een aantal mensen toch worden geëvacueerd. De oude palingrokerij is compleet verwoest. De oorzaak van de brand in Harderwijk is nog onduidelijk. Tennisser Timo de Bakker heeft de derde ronde bereikt van de US Open. Hij stond tegen Ivan Dodis met 2-1 in sets voor en met 3-2 in de vierde set toen zijn Kroatische tegenstander opgaf.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 This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't to take a breather. Sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat in Zandvoort.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 DJ. <laughs> Zandvoort. boca linda. qué me ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits.